Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een aantal Eerste en Tweede Kamerleden van 50PLUS zegt het vertrouwen op in partijvoorzitter Geert Dales. Het gaat om drie van de vier Tweede Kamerleden, Sazias van Otterlo en van Brenk. Ook oprichter Nagel, Eerste Kamerlid Baai en Eerste Kamerfractievoorzitter Van Rooyen zeggen het vertrouwen op in Dales. Ze beschuldigen hem van een autocratische en weinig democratische stijl van leidinggeven. Fractievoorzitter en partijleider Henk Krol zegt desgevraagd van niks te weten en dat hij het vertrouwen in Dales niet opzegt. Vorige week zegden verschillende provinciale voorzitters van de seniorenpartij het vertrouwen al op in Dales. Ze vinden dat hij de Kamerverkiezingen van volgend jaar ondemocratisch voorbereidt, onder meer omdat hij zelf kandidaat is. Het kabinet gaat bekijken of ook flexwerkers recht kunnen krijgen op noodsteun vanwege de coronacrisis. Maar minister Koolmees zei tegen de Tweede Kamer dat daar wel veel haken en ogen aan zitten. Binnen een week lukt het zeker niet, verwacht de minister. Sinds het loket voor inkomensondersteuning aan bedrijven vorige week openging... is er bijna anderhalf miljard euro overgemaakt. De bosbranden in het noorden van Oekraïne bij de verlaten Tsjernobyl-kerncentrale zijn geblust. Volgens de BBC melden de Oekraïense autoriteiten dat er geen open vuur meer is. De bosbranden in het gebied ontstonden anderhalve week geleden. De Oekraïense politie verdenkt een 27-jarige man ervan dat hij ze heeft aangestoken. De Russische tak van milieuorganisatie Greenpeace zegt dat de branden veel groter waren dan de Oekraïense autoriteiten in eerste instantie vermoeden.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 I'm just right here. singing it papito, adelante de mis ojos, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante.